Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. PVV-leider Geert Wilders gaat weer campagne voeren. Dat schrijft hij op X. Vrijdag zei hij voorlopig te stoppen... omdat hij doelwit zou zijn geweest van Belgische terreurverdachten... die vorige week waren opgepakt. De Nederlandse politie zei deze week dat er na hun aanhoudingen geen verhoogd gevaar meer was voor Wilders. De PVV-leider zegt nu dat hij mee wil doen met verschillende debatten en dat hij aan zal schuiven bij tv-programma's. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij demonstraties in Houten en Uithoorn. In beide gemeenten werd geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Omdat de A.C.C.s die er komen best wel groot zijn. En eh, dat niet te behappen is voor, voor het dorp. Ja, we willen het gewoon niet. Klaar. Alle ellende die je hoort op, eh, op het nieuws ook al. Van het meisje Lisa die verkracht en vermoord is. Nou, dat uh, ellende hoeven we hier niet. Denkt u dat alle vluchtelingen zulke ellende met zich meebrengen dan? Nee, maar gewoon het risico verkleinen. Na een tijdje werd het in uithoorns grimmig. Demonstranten trokken een woonwijk in en de ME achtervolgde ze. Ook in Houten greep de ME in. Er zijn in totaal zeker negen mensen aangehouden. Op tenminste vijf hogescholen en een unie kunnen studenten een militaire training doen als onderdeel van hun studie. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Studenten duiken niet alleen de boeken in, maar krijgen ook een tienweekse militaire training. Het demissionaire kabinet vindt het belangrijk dat dit gebeurt. Ze willen het leger de komende jaren flink laten groeien. En een knappe prestatie van het Nederlandse taekwondo-team voor sporters met een beperking. Op het WK in Italië wonnen ze maar liefst 50 medailles, maar minder feestelijk. Die medailles waren spoorloos toen ze in Nederland aankwamen. Die lagen dus waarschijnlijk nog in Italië. De coach noemt het de nachtmerrie van elke trainer. Dan kom je thuis als coach en dan begint alles weer. En dan, ja, en dan merk je dat je, ja, dat je eigenlijk niet kunt slapen. want ja, je, je, missie is niet klaar. Dus toen zijn we gaan kijken hoe, ja, hoe, hoe we dit rond kunnen maken. En ja, toen, toen werd het alleen maar spannender en spannender. Eh, want het bleek dus, dat de organisatie, eh, ja, die vloog dus vandaag naar huis. En dus moest de taekwondo-trainer hals over kop weer terug naar Italië... om de medailles op te halen. Met succes, ze lagen voor hem klaar op het vliegveld. Het weer nog opnieuw een druilerige dag met veel grijs... en soms wat lichte regen of motregen.